Personeel is geadviseerd om thuis te blijven. Volgens de ambassade zijn er dreigementen van Al-Qaeda binnengekomen... om Amerikaanse belangen in het Arabische land aan te vallen. De Nigeriaan die op eerste kerstdag een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig... zegt dat hij door Al-Qaeda is getraind in Jemen. Een Duitse Boeing 737 is vanochtend op het vliegveld van Dortmund naast de startbaan terechtgekomen. De 171 e inzittenden kwamen met de schrik vrij. De piloot brak de start af na een signaal dat er iets mis was. Door de snelheid en de sneeuw gleed het toestel van Air Berlin van de baan. De Boeing zou naar Las Palmas op de Canarische eilanden vliegen. Na het incident werd de luchthaven van Dortmund gesloten. Andere grote Duitse vliegvelden hebben ook veel last van de sneeuw. Veel vluchten zijn uitgevallen. In Nederland vallen de problemen, ook op Schiphol, mee. De bussen in Drenthe, Zuidoost-Friesland en Groningen rijden weer, zij het met vertraging. Wegens de sneeuwval besloot vervoerder Q-Bus gisteravond de diensten in Drenthe te schrappen... en in Friesland en Groningen beperkte bussen in te zetten. Snelwegen zijn goed begaanbaar, de provinciale wegen kunnen glad zijn. Van alle vogels in Nederland zingt de merel het mooist. Dat blijkt uit de Vogel Top 100 van het radioprogramma Vroege Vogels. Van de 77.000 luisteraars die meededen aan de Vogelzangverkiezing...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 There's always another chapter, and the apple shines.